Zo hebben ze beloofd dat er minder suiker en vet wordt gebruikt en dat de porties kleiner worden. De Amerikaanse First Lady Michelle Obama heeft dat bekendgemaakt. Michelle Obama voert campagne tegen overgewicht. Ze zegt dat er over twee jaar het aantal calorieën met een biljoen omlaag moet zijn gebracht... en in 2015 met anderhalf biljoen. De komende tijd moet duidelijk worden hoe de voedselproducenten dat precies gaan doen. De 16 producenten hebben een kwart van de Amerikaanse voedselmarkt in handen. In Mexico hebben archeologen mogelijk een van de oudste graftombes van Midden-Amerika gevonden. De tombe ligt in de zuidelijke deelstaat Chiapas en is naar schatting 2700 jaar oud. Dat is volgens archeologen 1000 jaar ouder dan de graven van de Maya's. De graftombe is ongeveer 12 vierkante meter groot en bevindt zich in een kleine piramide waarop een tempeltje is gebouwd. In het graf liggen armbanden, potten en de stoffelijke resten van een edelman. Bovenop hem ligt het lichaam van een kind... Ook zijn de resten van een andere man gevonden. Hij is vermoedelijk geofferd tijdens de begrafenisceremonie van de edelman en daarna in de tombe neergelegd. In Griekenland is de onderminister van Toerisme opgestapt... na berichten dat haar man een belastingsschuld heeft van meer dan 5 miljoen euro. Tegen belastingontduiking zijn onlangs strenge maatregelen genomen. Griekenland zit in ernstige financiële problemen... en Athene moet onder grote internationale druk bezuinigen. Angela Gerukou is een voormalige actrice en zat sinds vorig jaar in de regering. Haar echtgenoot is een zanger die in Griekenland populair was in de jaren 70 en 80. Toppen het weer. Vannacht is het helder. Het wordt minimaal 4 graden en er is kans op een mistbank.